Unite in de Carlos Barbosa remix. En ja, ik, zie hier gelijk een uh, mailtje binnenkomen van Minouche. En Minouche zegt... Ik vind deze plaat wel heel erg lekker, maar ik was toch wel heel benieuwd... naar die andere plaat die je zou gaan draaien. Van Peter Gelderblom, Waiting for 2011. Nou Minouche, volgende week ga ik hem gewoon draaien. Of er moeten hele goede platen voorbij komen, dan laat ik hem achterwege misschien hoor je hem toch nog in Dion Sydney's set. En ja, over Dion Sydney's set gesproken. Hier is hij een uur lang non-stop in de mix. The one and only Dion Sydney, Sanford. Gooi je voetjes van de vloer. Dit is het ritme van jouw CFM. Dit is See It. That you all alone. I was right here waiting for you, so you can call me whatever you want. But I'll be right here waiting for you, waiting for you. op Zandvoorts grootste dansvloer. See it in de house.